verlang ik altijd weer bij jou te zijn. Die sterren zijn als lichtjes in jouw ogen en doen mij weten dat jij op mij wacht. Als jouw ogen tot mij lachen, dan schijnt de zon zelfs in de donkere nacht. Al ben ik ver bij je gezicht, want waar ik toe ben jij ook overal. Je ogen doen me denken aan het wondermooie licht, van duizend sterren fonkelend in het heelal. Als jouw ogen tot mij lachen, dan straalt de hele wereld zonneschijn. s'avonds fonkelen, verlang ik altijd weer bij jou te zijn. Die sterren zijn als lichtjes in jouw ogen en doen mij weten dat jij op mij wacht. Als jouw ogen tot mij lachen, dan schijnt de zon zelfs in de donkere nacht. in hemelring. En dan vergeten alles om ons heen. De lichtjes in jouw ogen vragen mij dan lieveling. Nu laat je mij toch nimmer meer alleen. Als jouw ogen tot mij lachen, dan straalt de hele wereld zonneschijn. de sterren s'avonds fonkelen, verlang ik altijd weer bij jou te zijn. Die sterren zijn als lichtjes in jouw ogen en doen mij weten dat jij op mij wacht. Als jouw ogen tot mij lachen, dan schijnt de zon zelfs in de donkere nacht.